Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag een petitie met dik 100.000 handtekeningen overhandigd... voor het oprichten van speciale long-covid-klinieken. Anne is ruim twee jaar ziek en kan amper de deur nog uit. Zij hoopt dat die klinieken er komen. Door die expertise die samenkomt, zou het kunnen dat daardoor wel en betere behandelingen ontstaan. En dat die kennis ook doorcijpelt ehm, in het zorgstelsel in Nederland. Dus dat een huisarts opeens wel meer weet, omdat dat expertisecentrum bestaat. Om de speciale long-covid-klinieken mogelijk te maken is er rond de 27 miljoen euro nodig. Een man van 19 die gisteravond werd neergeschoten bij het station van Purmerend is overleden. Bij de schietpartij raakte nog iemand gewond. Hij of zij is minderjarig en is naar het ziekenhuis gebracht. Daarna hebben we geen update updates meer gekregen. De dader is er vandoor gegaan en is spoorloos. De politie in Mexico heeft een enorm drugslab opgerold. Er lag meer dan 41.000 kilo crystal meth met een waarde van 700 miljoen dollar. Correspondent Boris van der Spek had nog nooit zoiets gezien. Nou, om een beetje een beeld te geven van dit laboratorium... dan zie je wel hoe professioneel het is. Er werden iets van 72 eh, laboratoriumreactoren ontdekt. Ruim 200 centrifuges, grote metalen ketels. Dus je moet echt denken aan een soort Breaking Bad industrieterrein. Nog nooit werd er zo'n groot lab opgerold in Mexico. En voor Asher wordt het een makkie om de datum van de Super Bowl te onthouden. In de nacht van zondag op maandag mocht hij de halftime show doen... het Concert tijdens de American Finale dus. En net daarvoor of daarna is hij met zijn vriendin Jennifer in Las Vegas getrouwd. Asher heeft er zelf nog niet op gereageerd. Het zou zijn derde huwelijk zijn. En het weer nog.